ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De kabinetsplannen zijn flink aangepast. Tot begin van de nacht is er in Den Haag over vergaderd. We wisten al dat er extra geld naar de salaris in de zorg ging. Dat wordt betaald door grote bedrijven. Ook voor basisschoolleraren wordt 500 miljoen euro vrijgemaakt. En woningcorporaties hoeven minder belasting te betalen met het idee dat zij dan gaan zorgen voor meer huizen. En dat is niet alles, zegt verslaggever Arjan Noorlander. Meer geld voor defensie. Er komt een compensatie van een half miljard euro voor de energierekening. Omdat de verwachting is dat ook die kosten de komende periode flink zullen stijgen. En er wordt nog een extra bedrag uitgetrokken voor veiligheid. Een hele lijst aanpassingen dus. Het ging aan het eind van het debat ook nog over het afschaffen van het leenstelsel. En dat is nu wel heel dichtbij gekomen. Alle partijen zijn daarvoor. De vraag is alleen nog hoe het betaald moet worden. Want studenten die er nu onder vallen moeten gecompenseerd worden. En dat kost allemaal zo'n anderhalf miljard euro. Een grote brand in Groningen afgelopen nacht. Er stond een vuilstort in Lichterlaaien. Er kwam ontzettend veel rook vrij en daarom kregen mensen in de buurt een NL-alert. Inmiddels is het vuur onder controle. En AZ is bezig aan een historisch slecht begin van het seizoen. Van de eerste vijf wedstrijden hebben ze er vier verloren. Gisteravond ging het weer mis tegen Twente. 3-1 werd het. voor aanvoerder Wijndal is er heel zuur van. Ja, zeker weten. Daarom zeg ik ook, ik ben teleurgesteld ook. Omdat het weer hetzelfde verhaal is. Ja. Maar we moeten gewoon door. En ja, we moeten maar even door die zure appel heen bijten, Dat is een hele zure. Vorig jaar hadden jullie al zure appel natuurlijk met vijf keer gelijk. Ja, deze is wel nog even iets uh, zuurder. AZ staat op de 17e plek. Als ze daar aan het eind van het seizoen nog steeds staan, degraderen ze uit de eredivisie.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 en ook voor de woningmarkt, lerarensalarissen en veiligheid. En de hele Kamer wil af van het leenstelsel voor studenten. In Alkmaar hebben criminelen vannacht geprobeerd een geldautomaat op te blazen. Er waren twee harde knallen te horen en veel ruiten van huizen en winkels in de omgeving zijn gesprongen. De Belastingdienst gaat weer schulden innen na een pauze vanwege de coronacrisis. De fiscus verstuurt de komende dagen zo'n 500.000 blauwe brieven aan mensen met achterstanden. Het weer zonnig, al kan in het noorden en oosten nog een enkele bui vallen vanochtend.